In Den Haag is verrast gereageerd op het vrijkomen van de nota en op de manier waarop dat kon. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het online zetten van de nota en het ministerie zegt dat het een heel stomme fout is. De toon in de nota is over het algemeen somber. Er staat in dat het kabinet aan het eind van deze kabinetsperiode nog steeds meer uitgeeft dan het binnenkrijgt. Het kabinet erkent dat het mogelijk meer moet bezuinigen dan de 18 miljard die al was afgesproken. De koopkracht staat de komende tijd onder druk, schrijft het kabinet. Maar om de inkomenseffecten te verzachten stelt het extra geld beschikbaar om bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te ondersteunen. De hogeschool in Holland schrapt 470 banen, dat is 20% van het totaal. Volgens het bestuur is de reorganisatie nodig omdat het aantal inschrijvingen met 30% is gedaald. In Holland kwam in opspraak door examenfraude en wanbestuur. De scenario-schrijvers Tamara Bos en Mieke de Jong hebben de Lira Scenario Prijs 2011 gewonnen. Ze krijgen de tweejaarlijkse prijs voor hun zevendelige tv-serie over Annie M. G. Schmid. De jury noemt het drama van de bovenste plank. De winnaars van de Lira Scenario Prijs krijgen samen 15.000 euro. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 7 en er kunnen mistbanken ontstaan. Morgen eerst vrij zonnig. In de middag in het zuidwesten kans op wat regen. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS short. Dit is René Passet van de AMWB. Rond Rotterdam en rond Amsterdam is de minder drukke avondspits, terwijl bij Utrecht juist veel drukker is door allerlei ongelukken. Files van 4 kilometer en langer in de Randstad staan er op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Klap het Hoevelaken en de afrit Bunschoten 6 kilometer. De A13 Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid 13 kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. En verderop bij Hoogmade nog eens 7. Op de A4, dat klopt niet. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 5 kilometer. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. De A27 Breda-Utrecht tussen knap het Everdingen en knap het Lunette 10 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Het is daar niet mogelijk om de A12 op te rijden naar Den Haag. De A27 Utrecht-Breda bij knap het Lunette 6 kilometer. De A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort 4 kilometer. En het is ook vastgelopen op de rijbaan naar Utrecht vanwege de problemen op de A27. Er staat op de A28 tussen de Afrit en Dolder en Utrecht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 told me we could stay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 myself and I Should've never been the way i did. Body cool when I was over here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show No matter where I go It's me see of love. Give my life, give my life. So how Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus aletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por 奋斗。